ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 100 hulporganisaties zeggen dat Israël ze belemmert in hun werk in de Gazastrook. Zo moeten de hulpverleners veel meer informatie aanleveren over hun familie bijvoorbeeld. Volgens Save the Children gaat het van kwaad tot erger. Er zijn signalen dat het werk eh, voor ons nog verder onmogelijk zal worden gemaakt. En dat we eh, mogelijk eh, gedwongen zullen worden om of deel te gaan nemen aan de militaire gecoördineerde hulp die we zien via de Gaza Health Foundation en als we dat niet willen, eh, dat ze mogelijk eh, niet meer mogen opereren. De hulporganisaties hebben bij elkaar 1500 trucks met voedsel en medische spullen klaarstaan. Maar nog altijd mogen ze maar mondjesmaat Gaza in. Volgens de organisaties gebruikt Israël het tegenhouden van noodhulp daarmee als oorlogswapen. Een man is maandag zwaar gewond geraakt bij de inval van een arrestatieteam in een huis in Rotterdam. De politie forceerde de deur met een kettingzaag, maar het slachtoffer stond op dat moment achter de voordeur. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was trouwens niet de man naar wie de politie op zoek was vanwege een overval. Die werd op een andere plek in het huis opgepakt. Meer dan de helft van de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs overwoog afgelopen jaar om ermee te stoppen, staat in NRC vanmorgen. Ze klagen over werk- en tijdsdruk, eenzaamheid en onbegrip. Ook zeggen bijna alle chauffeurs dat stress ervoor zorgt dat ze minder veilig rijden. En het stadion van Telstar is net op tijd klaar voor de eerste thuiswedstrijd morgen. De club uit Velsen-Zuid is na 47 jaar weer terug in de eredivisie... en dus had het stadion een flinke upgrade nodig. Er is onder meer een compleet nieuwe tribune gebouwd... met hulp van heel veel vrijwilligers. De trainer is blij met het resultaat. Ik moet zeggen, het ziet er wel hartstikke goed uit, maar... Eh, Afgelopen weken hebben ze hier echt heel hard gewerkt om het eh, gereed te krijgen. Ik zie ook nog de mandjes eh, zijn weer teruggeplaatst. Dat hoort bij Telstar, dus eh, nee, dit voelt nog zeker wel eens thuis. Nou, die mandjes waar hij het over heeft zijn vismandjes. Daarmee houden ze de stand bij in het stadion van Telstar. Pek Zwolle is morgenavond de eerste ploeg die op bezoek komt. Heb ik het weer voor je. De zon gaat op steeds meer plekken schijnen. En het wordt weer tropisch warm vandaag bij 27 tot 34 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Het loopt daar ook vast op de A44 vanuit Den Haag... tussen Kaagdorp en Knaalpunt Burgerveen 3 kilometer.